Annie, ik zou wel willen, maar ik kan niet. Dat zeg je telkens weer. Dat hoor ik keer op keer. Oh, oh, oh, Annie, ik zou wel willen, maar ik kan niet. Dat zeg je telkens weer. zou alles willen doen om haar voor mij te winnen. Annie, Annie, Annie, wees toch niet van steen. Laat me, laat me, laat me, laat me niet alleen. Je knikt met elke steen, jongens, wat moet ik dan toch beginnen? Oh, oh, oh, Annie, ik zou wel willen, maar ik kan niet. Dat zeg je telkens weer. Dat hoor ik blauwe willen Marikani. Dat zeg ik telkens weer. Nu doe het toch een keer. Annie is de mooiste uit de straat. Het meisje waar mijn hart al een post voor slaat. Door haar kreeg ik iedere keer een raar gevoel van binnen. Annie, Annie, Annie wil je met me gaan? Laat me, laat me, laat me toch niet altijd staan. Je knikt me telkens jongens, wat moet ik nou toch beginnen? Oh, oh, oh, Annie, ik zou wat willen, maar ik kan niet. Dat zeg je telkens weer, dat hoor ik